uur. Raymond Seré met het NOS-journaal. Rusland zinspeelt op een importstop van alle bloemen uit Nederland. Volgens bronnen van het persbureau Bloomberg heeft dat dreigement te maken met de inspanningen van onder meer Nederland om de waarheid over vlucht MH17 boven water te krijgen. De Russen beweren dat er schadelijke beestjes in Nederlandse bloemen zitten die de Russische landbouw kunnen bedreigen. Bij een ongeval op een schip in de derde petroleumhaven in Rotterdam zijn vier mensen onwel geworden. Volgens de politie ademden de vier Turkse bemanningsleden een giftige stof in. Twee van hen zouden er slecht aan toe zijn. Hulpdiensten hebben de bemanningsleden aan wal gebracht. In Uithoeren zijn vanavond twee mensen gewond geraakt bij een aanhouding in een flatwoning. Een agent en een verdachte. De agent werd neergestoken en hij heeft de verdachte daarna neergeschoten. De beide gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. De presidentsverkiezingen van vandaag in Burundi zijn volgens de Nederlandse ministers Ploemen en Koenders niet vrij en eerlijk. Nederland roept de partijen in Burundi op het geweld af te zweren en gezamenlijk te streven naar een vreedzame uitweg uit de crisis. Drie Spaanse journalisten worden vermist in de Syrische stad Aleppo. Volgens sommige bronnen zijn de drie mannen enkele dagen geleden ontvoerd. De drie verdwenen toen ze aan het werk waren in het noorden van de stad... dat in handen is van islamitische staat. IS heeft diverse westerse journalisten ontvoerd en vermoord. De renners die morgen van start gaan in de 17e etappe van de Tour de France nemen eerst een minuut stilte in acht. De organisatie en de renners herdenken dan de slachtoffers van de crash met een toestel van Germanwings. De Spaanse en Duitse renners staan bij de start in Digne-les-Bains op de voorste rij. In het verongelukte toestel zaten voornamelijk Duitsers en Spanjaarden. Het weer, het blijft vannacht nagenoeg droog. Morgen geregeld zon en droog. En het wordt rond de 22 graden.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 welkom terug bij het tweede uur van ZFM Jazz. We zijn begonnen met I Still Believe in You van Eric Reed. Eh, het tweede nummer dat ik wil gaan draaien is van Melody Gardot. All That I Need Is Love. boys like to think they can have it all. Well, they don't know they're still so small. All that they see is life is opportunity. Guys like to think they'll get any girl that just one look or one quick twirl that these acts alone will buy them away my tomorrow. You know that they don't know that all that I need is love. So much of these times I've been physical. Well, all the love now, where'd it go? Could it be my words are altogether totally absurd? take my thoughts and just walk away. Well, I've said all that I can't say, but I'm still dreaming of the day that I will find my love. Within. The day that I will find my love. Within. The day I will find my love. Ja, als u zich zojuist afvroeg wat uh, al die sirenes waren buiten... er is uh, op het schijfvlak uh, een Mazda in een Marshallwagen gereden. Lees ik net. Um, ja, vandaag... Uh, ja, dus er moest eventjes wat controle plaatsvinden. Uh, vandaag is mijn, eh, mijn kleine nichtje jarig. Dus ja, dan, dan moet ik eventjes wat, wat draaien natuurlijk. Een Winston, Winton Marsalis met Happy Birthday. En daarna ehm, de Muppet Show met Happy Birthday. my baby there, stretched out on a long white table, so sweet, so cold, so fair. Let her go, let her go, God bless her. Wherever she may be, she can look this wide world over. She'll never find a sweet man like me. When I die, I want you to dress me in straight leg shoes, box back coat, and a Stetson hat. Put a $20 gold piece on my watch chain so the boys will know that I died standing pat. James Infirmary, Louis Armstrong. Volgend nummer Diana Kroll, Desperado. Desperado, why don't you come to your senses? You've been out riding fair chances for so long now. Oh, you're Equinox. Summer Equinox, 20 juni. John Coltrane met Equinox. dat was de dus John Coltrane met Equinox. In hoop op beter weer Breezy, Wouter Hamel. night side. eventjes een Nederlands blokje afgetrapt met Breezy. Nu krijgen we Bruut. Chaco. in April skies. People walking hand in hand through the park. Strawberry colored children smiles. And nobody's really trying too hard.